De OVSE, die toezicht houdt op de verkiezingen, zegt alleen dat de veiligheid van het personeel in gevaar is geweest. De gemeenteraadsverkiezingen in Kosovo worden in het noorden fel betwist, omdat ze zijn georganiseerd door de autoriteiten in Pristina. De Serviërs, die in het noorden veruit in de meerderheid zijn, erkennen Kosovo niet als land. In het noordoosten van Nigeria is een aanslag gepleegd op een bruiloftstoet. Er zijn meer dan 30 mensen gedood, onder wie de bruidegom. Volgens de regering is de aanslag het werk van militante islamieten. Het huwelijk was net gesloten en de bruidspaar en de gasten waren op weg naar huis. Ze werden beschoten in een gebied waar militanten zitten van de terreurbeweging Boko Haram. Die streeft naar invoering van de sharia in Nigeria. Een windhoos heeft in wijk bij Duurstede veel schade veroorzaakt. In de wijk Molenvliet vlogen dakpannen van huizen, sneuvelden veel ruiten en werden bomen ontworteld. De veiligheidsregio Utrecht zegt dat de schade omvangrijk is, ook op een bedrijventerrein in de buurt. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Ook in de omgeving van Arnhem en bij Maurik is een windhoos gezien. Daar viel de schade volgens de brandweer mee. In de eredivisie heeft FC Utrecht met 2-0 gewonnen van Heerenveen. De doelpunten in Utrecht werden gemaakt door Toornstra en Moulenga. Heerenveen-trainer Van Basten werd na de 2-0 naar de tribunes gestuurd... omdat hij protesteerde bij de scheidsrechter. Eerder op de dag won Feyenoord in Leeuwarden met 2-0 van Cambuur. Groningen tegen Rode JC werd 3-3 en Goat Eagles Heracles werd na 20 minuten gestaakt. Noodweer maakte verder spelen onmogelijk. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Vanavond verdwijnen de meeste buien, later opnieuw bewolking en vannacht weer regen.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 I try and impart my wisdom. A combination than fear That's the way it's always been My father and his before him At times we hurt the ones we love so dear I'll be with you, I'll be waiting for you On the other side On the other side control you, darling. on the other side